Mm-hmm. De cactus bloeit in volle pracht, dan keer ik weer. En ik vraag je wordt mijn bruid. Dan vieren wij bij tokkelende gitaren ons bruiloftsfeest. Terwijl klok dan breng ik jou naar ons huisje door bergen omgeven, waar vogels mond van kleur groeten ons bij de deur. Daar kus ik jou en genieten van het heerlijke leven beloof ik dat je trouw zal blijven schat. dan breng ik jou naar ons huisje door bergen omgeven, waar vogels bom van kleur groeten ons bij de deur. Daar kus ik jou en genietend van het heerlijke leven, beloof ik dat blijven, schat. Beloof ik dat je trouw.